Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Op je werk je coronapas laten zien. Het mag nog niet, maar het kabinet wil het waarschijnlijk wel. Dat werd duidelijk tijdens de persconferentie. Hoe dat werkt, legt verslaggever Arjan Noorlander uit. Ze moeten het niet, een werkgever mag dat eh, zelf kiezen. Maar die mogen dan, en dat wordt dan wettelijk vastgelegd... dat moet dan met een Kamermeerderheid... dat een werkgever tegen jou kan zeggen als je binnenkomt op kantoor... laat je QR-code maar zien. En op het moment dat je dat niet wil of dat je niet gevaccineerd of getest bent... dan moet hij je apart zetten op kantoor, op een, in een aparte ruimte... En die coronapas moet je vanaf zaterdag ook laten zien als je wilt sporten. Sportorganisatie NOC-NSF is daar verbaasd over. We zijn toch eigenlijk wel verbaasd, want als je kijkt wat sport juist in deze tijd uh, levert, sport vitaliteit op, kracht, eigenlijk ook de weerstand tegen dat uh, vermalendijde virus. Dus dat zou heel goed zijn juist om sport te stimuleren en nu niet te beperken in deze periode. NOC-NSF vraagt zich ook af of sportclubs het allemaal op tijd geregeld krijgen... om al die miljoenen sporters te kunnen controleren. De Tweede Kamer wil uitleg van het demissionaire kabinet over hoe het kan... dat de maatregelen steeds uitlekken voor de persconferenties. PVV-leider Wilders noemde het schandalig dat de Kamer zo ongeveer als laatste in Nederland wordt geïnformeerd. Morgen is er een coronadebat en hij wil nog voor dat debat een brief van demissionair premier Rutte krijgen. Een maand geleden werd Zwolle nog uitgeroepen tot beste fietsstad ter wereld. Maar of ze die titel lang gaan houden is maar de vraag. Want de gemeente heeft besloten, de binnenstad wordt voetgangersgebied. Fietsers zijn dus niet meer welkom. Deze vrouw begrijpt dat wel. Ik denk dat het hier goed is, want ehm, normaal is het hier heel druk. Dus als iedereen hier fietst, dan eh, denk ik dat je misschien elkaar wel overhoop eh, rijdt. Maar de Fietsersbond in Zwolle vindt het een opmerkelijke beslissing van de gemeente. Je bent wereldfietsstad, dan ben je tot uitgeroepen. Ben je apen trots op als gemeente? Het moest groot uitgedragen worden en dan kom je met een fietsverbod. Ja, ik vind dat toch wat moeilijk terrein. Fietsers kunnen er nog even aan wennen. Pas over een half jaar worden er boetes uitgedeeld. Het weer, het koelt flink af vanavond tot net iets boven het vriespunt.